Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NMS op 3. De gaskraan in Groningen gaat waarschijnlijk toch binnenkort helemaal dicht. En dat heeft te maken met een draai van de BBB. Gisteren twijfelde die partij in de Eerste Kamer... omdat ze zeker willen weten dat we nooit zonder gas komen te zitten... als de kraan helemaal dicht gaat. Maar partijleider Caroline van der Plas denkt daar anders over. Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen... Ehm, ik was ook wel een beetje onaangenaam verrast eh, daardoor. Maar zij maken hun eigen overwegingen. Ik ben niet hun baas. Ehm, maar goed, we hebben met ze gesproken en eh, ze gaan er gewoon voorstellen. Snapt u dat mensen in Groningen wel geschrokken zijn? Heel erg, dat snap ik heel erg. Maar die eh, schrik wil ik hier wegnemen. mocht de sluiting van de gaskraan toch nog vertraging oplopen... dan stapt staatssecretaris Velbrie van Mijnbouw op, heeft hij net gezegd. Er is een opname uitgelekt van een gesprek tussen Peter R. de Vries... zijn zoon en advocaat Galit Kassim. Er is de afgelopen tijd veel gedoe over geweest. Kassem werkte als talkshow-host voor BNNVARA... toen het AD een verhaal naar buiten bracht... over dat hij een ambtenaar zou hebben omgekocht... om een cliënt eerder vrij te krijgen. Ja, dat zou gebeurd zijn toen hij nog bij het advocatenkantoor van De Vries werkte. Geen Stel heeft nu de hele opname naar buiten gebracht. Hier een stukje. Welke kant het ook opvalt, hè, of is een eh, poot uitgedraaid, vrij vertaald... of je hebt zomaar iemand omgekocht. Ja. En ehm, beide zitten wij natuurlijk mee in onze maag. Galit Kassem heeft altijd ontkend dat hij een ambtenaar heeft omgekocht of geld heeft aangenomen van zijn cliënt. Kassem is nog altijd niet aan het werk voor BNNVARA. Hij wordt voorlopig vervangen door Jeroen Pauw. En de president van Botswana dreigt 20.000 olifanten naar Duitsland te sturen. Ja, de Duitse regering kwam onlangs met een verbod op het importeren van jachttrofeeën... zoals olifantenhoofden en slurven. De Botswaanse president vindt dat Duitsland zich niet zou moeten bemoeien... met de olifantenjacht in zijn land. Hij zegt dat ze last hebben van een plaag en biedt Duitsland 20.000 van die dieren aan. En we accepteren geen nee, zegt hij erbij. En de olifanten moeten vrij door het hele land kunnen lopen.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 24 uur per dag. Dit is ZFM. I fall in love be forever, or I'll never fall in love. In a restless world like this is, love is ended before it's begun and too many moonlight kisses seem to cool in the warmth of the sun. When I give my heart, it will be completely eerste begonnen met The Day Before You Came van ABBA... gevolgd door When I Fall In Love van Rick Astley... en we gaan door met Fragile, Sting. speciaal voor jongeren tussen 18 en 27 jaar die elkaar willen ontmoeten. Er wordt een maaltijd gekookt en over diverse onderwerpen gesproken. Voel je ook weer eens eenzaam? Meld je dan aan voor deze gezellige avond door contact op te nemen met Marieke. 06 363 00809 06 363 00809 Twee woensdagen in de maand van 6 tot 9 uur in de keuken van Pluspunt. Het is gratis. Scootmobielclub De Antilopen. Eén keer per maand op donderdag om half 2 gezellig samen op stap. We starten in Pluspunt en rijden een leuke route met allerlei smakelijke pitstops. Ergens onderweg. Een vrijwilliger gaat mee op de fiets. De kosten zijn 3,50 per keer. Opgeven kan u via de balie van Pluspunt. 023 5740330. 5740330. yesterday I cast my eyes upon your lovely face But that was yesterday Now just a dream A dream that lives inside my memory Wish it could be there no matter where I am. Thinking of you again. Once in a while, I call your name out loud, hoping you'll hear. Hoping my prayer. Say You, Say Me van Lionel Richie en Shine On van LTD. Herstelgroep Verslaving. Elke week op dinsdagavond in Pluspunt om half acht. Wat misschien wel het allerbelangrijkste is om te kunnen stoppen met gebruiken... is om je verhaal te delen en te bespreken met mensen... die hetzelfde verslavingsproblematiek hebben. In de veilige en anonieme omgeving van een praatgroep begint de weg naar herstel. De groep wordt geleid door twee ervaringsdeskundigen die ruime ervaring hebben in het helpen en begeleiden van medeverslaafden. Ze zijn de gespreksleiders van deze bijeenkomsten. Heb je nog vragen of wil je aanmelden? Bel dan 06 199 49 748 06 199 49 748 of mail naar e.nl madeira at plus.zandvoort.nl e.madeira at plus.zandvoort.nl I have loved and I have lived And I have had my wild romances I've taken all that life can give And taken my fair share of chances It's been a good life Far from the high life And I thank God that this was my life I've known just how it is to win And I have felt the pain of losing Some paths I chose would end in tears But they were all of my own choosing It's been a good life Far from the high life I thank God that this was my life I've known contentment in a woman's arms And felt the warmth of her devotion And I've known heartache and a dark despair That was as deep any the ocean. But we get the strength to carry on and build the life of our own making. We thank the Lord for each new day and for every breath that we are taking. It's a good life, far from the high life. And I thank God that this was my life. her devotion And I've known heartache and a dark despair That was as deep as any ocean And looking back on all the years The loves, the sweetness and the sorrow have made me what I am today And I'd do it all again tomorrow It's been a good life Far from the high life And I thank God that this was my life We can't deny life How it flies by Life and I thank God that this was my life. time While I build it through my tears And the shadow makes it clear Precious time was spent and I I'm left on my own But the wind still cries out loud Broken dreams are just a cloud a shallow sleep I forget the pain I feel Absentmindedly I deal a game or two Then the doorbell stands accused And acquaints me with the news The Celtic Thunder met This Was My Life... en Broken Dreams van The Guys and Dolls. De instrumentaal van de week. Duanetti, geboren in 1938, is een Amerikaanse gitarist... Hij brak einde jaren 50 in de Verenigde Staten door met een aantal instrumentale rock'n'roll hits en werd sindsdien beschouwd als een belangrijke grondlegger van het twangy gitaargeluid. Een stijl waarbij vooral losse noten op de lage snaren voor de elektrische gitaar werden gespeeld. Voorzien van nadrukkelijke galm, vibrato, tremolo en buiging van snaren. Hier is Duane Eddy met Peppe. luistert naar het leukste radiostation van Nederland. Words van F.R. David en Alexander Ryback met Fairy Tales. Zin om een potje te biljarten? In de grote zaal van de Blauwe Tram bent u van harte welkom. Geeft u van tevoren wel even op. De beschikbare tijden zijn dinsdag van 12 tot half 2, woensdag van 12 tot 3, donderdag van half 11 tot 12 uur en vrijdag van half 11 tot 3 uur. De kosten zijn 3,50 per persoon, inclusief een kopje koffie of thee. Maak een afspraak via telefoon 023 3040700. 023 3040700 tijdens kantooruren of stuur een mail naar Eva Elfrink. E.Elfrink plus.zandvoort.nl Heeft u belangstelling voor de introductiecursus biljarten? Dan kunt u zich telefonisch of via de mail opgeven.